Sampersen met het NOS-journaal. In en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn Russische raketaanvallen afgeweerd, melden de Oekraïense autoriteiten. Volgens getuigen waren in de hele stad explosies te horen. Ook is het luchtalarm afgegaan. Of er iets is geraakt is niet bekend. Oekraïense media melden ook ontploffingen in de regio's Dnipro en Sumy. In Eindhoven hebben duizenden PSV-fans de spelers en trainers van de club feestelijk onthaald... na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het Philipsstadion. Daar werden de spelers toegezongen en onthaald met vuurwerk. PSV, PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen... omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. In de Amerikaanse staat Texas is nog altijd een klopjacht bezig... naar de man die vrijdag vijf buren doodschoot. Er is 80.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de 38-jarige man. Hij was vrijdag in zijn tuin aan het oefenen met een vuurwapen... toen de buren hem vroegen om ermee op te houden zodat hun baby kon slapen. Kort daarna ging de man bij hen naar binnen en schoot vijf mensen dood, onder wie een kind van acht. De slachtoffers komen uit Honduras. In Ommeren in Gelderland wordt vandaag gezocht naar een schat van de naties. In januari werd een schatkaart vrijgegeven met locaties waar Duitse soldaten in 1944 kisten vol met juwelen en sieraden zouden hebben begraven. Kort daarna gingen mensen bij het dorp op zoek met scheppen en metaaldetectors. De gemeente wil dat niet hebben en heeft daarom een historicus toestemming gegeven om vandaag bij Ommeren te gaan zoeken. Eerder werd ook al naar de kisten gezocht, maar dat leverde niets op.